Lot met het NOS Journaal. In Brussel zijn afgelopen Amsterdam. Daarbij overleed een 32-jarige man uit Voorthuizen. De arrestanten zijn Roemenen van 20, 22 en 27. De aanleiding voor de vechtpartij is nog steeds niet duidelijk. In eerste instantie dacht de politie dat het slachtoffer was belaagd. Later bleek dat hij zelf ook meevocht. Een externe partij gaat toezicht houden op de kwaliteit van de inburgeringslessen voor migranten. Minister Ascher heeft dat besloten omdat hij zorgen heeft over de kwaliteit van de cursussen en docenten. Ascher is al langer ontevreden over het verloop van de inburgering van migranten. Zo valt het aantal geslaagden al geruime tijd tegen. De helft van alle mensen die het examen in 2016 moeten halen is op dit moment nog niet geslaagd. Chemieconcern DuPont mag een deel van de productie in Dordrecht voorlopig niet hervatten. Na de lekkage gisteravond van de giftige stof formaldehyde werd de productie stilgelegd. De provincie Zuid-Holland eist dat de directie eerst aantoont dat de fabriek veilig is. In augustus ontsnapte er bij DuPont ruim 2700 kilo formaldehyde via een schoorsteen. Volgens het bedrijf is gisteravond minder dan een kilo van de giftige stof vrijgekomen en was er geen gevaar voor werknemers of de omgeving. In Os is de politie op zoek naar een clown die met een mes en een hamer mensen de stuipen op het lijf zou jagen. Eerder werden in Almere ook al clowns met een mes gezien. De politie in Os neemt de zaak zeer serieus, zo staat in een open brief aan de persoon die de clown speelt.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 wel kunnen breken. Dus het viel eigenlijk best wel mee. Ik zeg het tot 嗯。 say they love you. Hey, baby, is everything fine with you? Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore.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

unforgettable smile, your unforgettable.